Waterbalgemoed met het NMS Journaal. In Zuilichem is afgelopen avond een minderjarige verdachte opgepakt... voor een serie brandstichtingen in het Gelderse dorp. Volgens Omroep Gelderland is de verdachte een meisje. Ze werd gearresteerd vlak nadat er opnieuw brand was gesticht... op een overkapping bij een woning. Sinds de zomer zijn er veel brandjes geweest in Zuiligem. Onder meer containers en auto's gingen in vlammen op. In juli was het in één week tien keer raak. De gemeente Zaltbommel besloot begin deze maand bewakingscamera's op te hangen in het dorp. Een Amsterdamse basisschool die gisteren in het nieuws kwam... vanwege een dreigende sluiting door het lerarentekort... kreeg deze zomer een onvoldoende van de onderwijsinspectie. De inspectie zei toen al dat de onderwijskwaliteit op de Montessori-school... onder meer door het lerarentekort onder de maat was. De school sluit op 1 januari, maar een deel van de leerlingen moet over drie weken al weg. Het Europees Parlement heeft twijfels over de integriteit van twee kandidaat-eurocommissarissen. De Roemeense Rovana Plump, kandidaat voor de portefeuille Transport... kreeg een lening van bijna 170.000 euro van een ondernemer. En het is onduidelijk waar het geld voor was en wat ermee is gebeurd. De Hongaarse Laszlo Troskiani, kandidaat voor nabuurschap en uitbreiding... lijkt nog eigenaar te zijn van het advocatenkantoor dat zijn naam draagt. Zangeressen Jennifer Lopez en Shakira treden volgend jaar samen op in de rust van de Super Bowl. De finale van het American voetbalseizoen, die wereldwijd door tientallen miljoenen tv-kijkers wordt bekeken. Lopez zegt dat ze niet kan wachten om haar kunsten te laten zien op 's werelds grootste podium. En de Colombiaanse Shakira noemt het een American Dream die is uitgekomen. Bij de halftime show van de Super Bowl traden in het verleden onder andere Michael Jackson, Justin Timberlake en Lady Gaga op. Het weer in de kustgebieden kan er vannacht nog een bui vallen. Het koelt af naar ongeveer 12 graden.